het De burgemeester van Gouda zegt dat er een openbare condoleanceplek komt in de stad... na de dodelijke schietpartij dinsdag. Een vrouw van 39 werd toen op klaarlichte dag op straat doodgeschoten door haar ex. Veel mensen hebben dat zien gebeuren. Voor hen komt er ook nog een speciale bijeenkomst, zegt de burgemeester. De politie heeft drie mensen opgepakt voor de steekpartij... tijdens een opvoering van de eindmusical van groep 8 in Alblasserdam bij Dordrecht... Daarbij raakte een leerkracht zwaar gewond. De politie zegt dat hij mogelijk een ruzie wilde sussen. Die was uitgebroken tussen drie mannen in de zaal. De leerkracht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een ruime meerderheid van de Limburgers verwacht de komende vijf jaar... vaker extreme regenval en overstromingen in de provincie. Blijkt uit een onderzoek van Ipsos INO. Precies vier jaar geleden was er drie dagen lang grote wateroverlast in Limburg na zware regenval. Ondanks de bezorgdheid denken veel Limburgers dat ze zelf niet getroffen worden door het water. De ligging van hun huis en eerdere ervaringen met hoogwater spelen daar volgens de onderzoekers een rol bij. 16% denkt wel slachtoffer te kunnen worden. Het grootste stuk van de planeet Mars dat ooit op aarde is gevonden... heeft op een veiling meer dan 5 miljoen dollar opgebracht. Het 25 kilo wegende rotsblok werd twee jaar geleden gevonden in de Sahara-woestijn is waarschijnlijk ergens in de afgelopen jaren losgeslagen van de planeet Mars... door een inslag van een asteroïde... en heeft vervolgens honderden miljoenen kilometers afgelegd om hier op aarde te komen. Dat is best uniek, want er zijn naar schatting slechts 400 van dit soort stukken op aarde gevonden. Wie het rotsblok van Mars voor 5 miljoen dollar heeft gekocht, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is een rustige nacht. Het is helder met weinig wind en rond de 13 graden. Overdag is het in het noorden bewolkt en valt er ook een spatje regen. In het westen en zuiden is het droog en schijnt ook vaker de zon.